Lars Mulitsen met het NOS-journaal. Nederlandse kinderen zitten in online chatgroepen... waarin kwetsbare kinderen worden afgeperst... en gedwongen tot seksueel misbruik en geweld. Blijkt uit onderzoek van NRC. De kinderen worden via games als Minecraft en Roblox... naar die chatgroepen op bijvoorbeeld Telegram gelokt. En daarin worden ze aangespoord om geweld te plegen... en daar video's van te delen. De krant heeft achterhaald dat er zeker 25 Nederlandse meisjes en jongens in zulke chatgroepen zijn beland. En in deze kanalen gaan bijvoorbeeld beelden rond van ernstige mishandelingen. Vietnam zet zich schrap voor een zware storm. Die komt vandaag waarschijnlijk aan land aan de oostkust. Er wordt rekening gehouden met hevige regenval, overstromingen en aardverschuivingen. Inwoners worden onder meer opgevangen in scholen. Ook zijn tientallen vluchten gecanceld. Een jaar geleden kwamen bij een storm in Vietnam honderden mensen om het leven. In Frankrijk wordt een man vervolgd voor moord... in verband met de vier doden die vorige week in de Seine werden gevonden. De man zit sinds woensdag vast en wordt, verdacht dat, wordt ervan verdacht... dat hij de vier mannen om het leven heeft gebracht. Volgens Franse media zijn ze mogelijk gedood omdat ze homo waren. De verdachte zou een dakloze twintiger zijn uit een Noord-Afrikaans land. De lichamen werden gevonden in de rivier ten zuiden van Parijs nadat een treinreiziger alarm had geslagen... die had een van de lijken zien drijven. Het demissionaire kabinet wil woensdag de verdeling van de kabinetsposten rond hebben. Dan praat de Tweede Kamer over de situatie die is ontstaan... na het vertrek van de NSC-ministers en staatssecretarissen. Hun posten worden nu waargenomen door de overgebleven ministers. Waarschijnlijk worden er woensdag nog geen namen bekendgemaakt van nieuwe bewindslieden... zei minister Brekelmans in het tv-programma Café Kokkelman. Want kandidaten moeten eerst nog door de screening. Het weer, het is droog bij 6 tot 12 graden. Vanochtend loopt de temperatuur snel weer op.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 Dit is ZFM. geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. at night. I worry over situations. I know we'll be alright. Perhaps it's just an imagination. my side. If the morning always comes too soon. I that's what I always you.